Ze voldoen niet aan de hygiëne-eisen, waardoor volgens de inspectie de gezondheid van de patiënten gevaar loopt. Inspecteurs bezochten de Maxima Klinieken in juni na klachten over de gang van zaken. De directie kreeg tot 4 juli de tijd om orde op zaken te stellen, maar op 8 juli was er nog geen verbetering. Instrumenten worden bijvoorbeeld niet goed gesteriliseerd. Het bevel tot sluiting geldt voor een week en kan door minister Klink worden verlengd. In het centrum van Heerenveen woedt een felle uitslaande brand. Het vuur ontstond op de verdieping boven een café aan de Oude Koemarkt. De vlammen zijn overgeslagen naar twee buurpanden. Een medewerker van het café is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. In Nieuwegein is een vrouw omgekomen bij een val in een liftschacht. De oudere vrouw reed met haar scootmobiel naar voren toen de liftdeuren opengingen, maar de lift was er nog niet. Ze viel zeker twee meter naar beneden. Het ongeluk gebeurde in een flat aan de Middelmonde in Nieuwegein. Wat er mis was met de lift is nog niet duidelijk. Paleis Het Loo heeft forse schade opgelopen door het noodweer boven Apeldoorn begin deze maand. Volgens de directie loopt de schade in de 10.000 euro's. Door het noodweer op 3 juli kwamen delen van het paleis blank te staan. In sommige kelders stond anderhalve meter water. De karpers uit de vijver zongen over het gas. Zo overleefde het avontuur. Ook waren er tientallen blikseminslagen... waardoor het beveiligingssysteem beschadigd raakte. De collectie van het Paleismuseum bleef grotendeels gespaard... maar de voorraden van twee museumwinkels gingen verloren. Het weer volop zon, temperatuur tussen 23 graden op de Wadden en 27 graden in het zuidoosten.